8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Door de coronacrisis hebben veel meer studenten een studieachterstand dan in andere jaren. Volgens het interstedelijk studentenoverleg zijn het er ruim 50.000 meer. Op hbo's is het probleem het grootst en dat komt doordat lessen zijn uitgevallen, stages niet doorgingen of doordat studenten thuis geen faciliteiten hadden om goed te studeren. De coronacrisis kan leiden tot een grotere tweedeling in de maatschappij. Dat staat in een manifest van 15 burgemeesters... waarin ze de regering om extra geld vragen. Ze waarschuwen voor meer armoede, huiselijk geweld en werkloosheid in achterstandswijken. De burgemeesters pleiten onder meer voor zomerscholen en hogere lonen voor leraren. Het coronavirus is wereldwijd inmiddels bij meer dan 8 miljoen mensen vastgesteld. Dat gaat om de geregistreerde gevallen. Het werkelijke aantal ligt hoger. Het aantal geregistreerde doden wereldwijd is nu meer dan 434.000. Nadat Nieuw-Zeeland vorige week corona-vrij werd verklaard... zijn er toch weer twee besmettingen vastgesteld. Het zijn mensen die onlangs terugkwamen van een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn aan elkaar gerelateerd. Om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt... moeten er de komende 10 jaar 845.000 nieuwe huizen gebouwd worden... staat in een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het rapport komen starters, middeninkomers en kwetsbare groepen nu maar moeilijk aan een goede woning. Het aantal Amerikaanse militairen dat in Duitsland is gestationeerd wordt flink verminderd. President Trump heeft bevestigd dat hij bijna 10.000 militairen terug wil halen. Dat doet hij omdat Duitsland zich volgens hem niet houdt aan de afspraken over de financiering van de NAVO. De president zegt al jaren dat Europese leden meer moeten bijdragen. Het weer, wolkenvelden vanochtend en soms wat regen. Later vanuit het zuiden flinke buien met mogelijk onweer.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 Zon, zee, zandvoort en All this time, all this time keeps fading. Feeling trapped inside. So afraid of the darkness talking in my mind. Oh, oh, oh, oh, zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij naar weg van jou Het is maar als je het opvlopt, dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen benen dan weer weg van jou Every time I've held you, I thought you understood.